I'm chucking steel just like a slave. Five long years at the body, y'all. I went straight home, yeah. I went straight home. Oh. That's what I'm talking about. Lord, I work five long years for one woman. And she had to do to kick me out. I should have known long time ago The next woman I marry She got to have two jobs And she got to go out and work long And bring some dough Lord, said I've been mistreated And you got to You got to know just what I'm talking about Lord, I worked five long years for one woman. But she had to to kick me out. talking about. I worked five long years for one woman And she had to To kick me out I got a job at a steel mill I'm chucking steel just like a slave Five long years, every five years, y'all I went straight home I went straight home with a, oh, oh, oh, my baby Yes, I've been treated, and you you got got to, to know just what I'm talking about. for one woman. And she had a noise to kick me out. Yeah. Five Long Years. En nummer van gezongen door Buddy Guy op de elektrische gitaar en op de zang. Greg Zapp op de basgitaar. Richie Hayward op de drum. Piet Wingfield op piano en Mike Weaver orgel. Neil Hubbard op gitaar. Welkom bij ZFM Jazz. Beleef het ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Zandvoort. Thank you so much. Thank you. You know, ladies and gentlemen, every once in a while there comes a song that you feel will be a standard. And this is one we'd like to try and do for you from the new sounds of today. Wait. When you're down in trouble think ahead and think of me. Fitzgerald. We gaan naar Natalie Cole. En zij is ook op het Sea Jazz Festival te beluisteren. Het nummer wat we gaan draaien is Route 66. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever without faith in you. Oh, fever, fever I'm, I'm a fire. fire. Fever, yeah, I burn for truth. them. Fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. What a lovely way to burn. Uh huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. you ain't right, Ray. muzikale koorts. Het was Natalie Cole en Ray Charles. Een heerlijk samengezongen nummer. We gaan naar Hoeken. En het nummer Swanee River Boogie. dat Jimmy Smith, een geoefende en getalenteerde uh, orgelspeler. Hij is helaas overleden, maar we hebben nog heel veel moois van hem. Ik heb nog thuis een aantal langspelplaten van hem. Het is echt genieten met Jimmy Smith. We gaan weer naar uh, Ella Ze speelde Jazz at the Santa Monica Civic in 1972. En dan is het natuurlijk erg mooi als zo'n eh, festival wordt afgesloten. En dat doen ze dan altijd met een finale. En in die finale hoort u een, een C-Jam Blues, dat is een nummer van Duke Ellington. En dat wordt gespeeld met Helvet Gerald en Count Basie en de Jazz at the Philharmonic All Stars. Laten we heerlijk gaan luisteren. applaus voor Elvin Gerald tijdens een van de concerten in 1972. Maar er staat nog meer te gebeuren. Wat we dachten van Toets Tielemans die zaterdag 9 juli gaat optreden op het Noordzee Jazz Festival. Zijn leeftijd geweldig, mag ik wel zeggen. Daarom als ode aan hem zijn bekende blues zetten. vez que eu ouvi blues tinha eu 17. Ah, foi bom meu coração, filho. CFM Jazz was vandaag het programma van Fred Kroosberg. En wij gaan eruit met Ramsey Lewis met Love Him from Spartacus.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 De inspectie van Openbare Orde en Veiligheid heeft 10 veiligheidsregio's onderzocht en acht daarvan blijken een grote natuurbrand niet aan te kunnen. Het rapport van de inspectie is in handen van het tv-programma 1 Vandaag. Ook staat erin dat er niet genoeg kennis is over het blussen van bosbranden en dat er op te veel verschillende manieren wordt gewerkt. Bestuursvoorzitter Terpstra van de Hogeschool in Holland denkt erover om de naam van de school te veranderen. In Holland was de laatste tijd negatief in het nieuws, onder meer omdat er te makkelijk diploma's werden uitgereikt. Ook de onderwijsinspectie heeft harde kritiek. Terpstra hield vanavond de eerste van een serie informatiebijeenkomsten met studenten. Minister Kamp vindt de meningsverschillen binnen de FNV een interne kwestie en wil er niets over zeggen. Wel vindt hij dat er niet te lang kan worden gewacht met het doorpraten over het pensioenakkoord. Binnen de FNV is verzet tegen het principeakkoord dat bijna een jaar geleden werd gesloten met werkgevers en het kabinet. Twee Amerikaanse senaatscommissies mogen de foto's zien van de dode Osama Bin Laden. De senatoren kunnen daarvoor een afspraak maken bij de CIA. President Obama besliste vorige week dat de foto's van de dode terroristenleider niet worden gepubliceerd... uit angst voor de gewelddadige reacties die de foto's kunnen oproepen. Amerikaanse commando's schoten Bin Laden ruim een week geleden dood. De wielrenners van de ploeg Leopard Trek gaan morgen niet meer van start in de Ronde van Italië. Gisteren stierf hun ploeggenoot Wouter Weiland door een val tijdens een afdaling. De 26-jarige Belg werd vandaag geëerd in een geneutraliseerde etappe... waarbij zijn ploeggenoten de laatste kilometers voor het peloton uitreden. Autopsie heeft uitgewezen dat Weiland door de val op slag dood was. Het weer, de buiigheid verdwijnt in de loop van de nacht. Het klaart op en er kunnen mistbanken ontstaan. Minima rond 8 graden. Overdag veel zon en overwegend droog. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. song.